Jan van der Putten met het NOS-journaal. Toen Nepal getroffen werd door de aardbeving waren er 750 Nederlanders in dat land. Van hen zijn er inmiddels 500 gelokaliseerd. Van de overige 250 heeft mogelijk een deel het land al verlaten, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Mensen die nog geen contact hebben gehad met het ministerie wordt gevraagd dat alsnog te doen. Vannacht en morgenochtend worden in Rotterdam en Brussel twee vliegtuigen verwacht met ongeveer 100 Nederlanders uit Nepal. Utrecht zal zich niet houden aan de nieuwe regels voor een sobere opvang van afgewezen asielzoekers. Het kabinet wil alleen nog kortdurende noodopvang op vijf plaatsen in het land, gericht op terugkeer. Utrecht noemt die plannen niet humaan. Daarom blijft de gemeente opvang en begeleiding aan illegale bieden. Utrecht riskeert daarmee een boete van het Rijk. De provincie Limburg wil af van de afspraken met NS-dochter Abellio. Die zou vanaf volgend jaar het openbaar vervoer in de provincie gaan verzorgen. Maar gisteren bleek dat het bedrijf zich schuldig heeft gemaakt aan bedrijfsspionage. Mogelijk wordt de aanbesteding voor het openbaar vervoer in Limburg nu overgedaan. De politie in Rotterdam heeft een man van 24 aangehouden... die een vrouw van 67 voor de metro heeft geduwd. Dat gebeurde nadat de twee ruzie hadden gekregen. Omstanders hielpen de vrouw weer op het perron voor er een metro aankwam. De man ging er ondertussen vandoor. Hij is in de cel aangehouden, want hij zat inmiddels al vast voor een andere mishandeling. Jean Nidec, de bedenkster van het afslankprogramma Weight Watchers, is overleden. Ze werd 91 en ze stierf een natuurlijke dood, melden Amerikaanse media. Ze bedacht in de jaren 60 een puntensysteem en ontwikkelde een programma dat in groepsverband kan worden gevolgd. Zelf woog ze daardoor nooit meer dan 68 kilo. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg en het koelt af tot 3 graden.